Verslaggever Marieke de Vries is in Nunspeet. Ja, Marieke, de belangrijkste vraag is nu natuurlijk, hoe kon dit gebeuren? Ja, die vraag stelt iedereen zich en daar is ook nog geen antwoord op. De bestuurster ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft haar nog niet kunnen verhoren. Eh, wel zei de burgemeester gisteravond dus al... dat er hoogstwaarschijnlijk geen opzet, eh, geen sprake is van opzet. Dat de bestuurster waarschijnlijk onwel is geworden. Zij ligt dus nog in het ziekenhuis, net zoals negen andere gewonden... onder wie drie mensen in kritieke toestand en er zijn ook drie kinderen onder de gewonden. Marieke, dankjewel. De hele dag wordt er niet meer geopereerd in het Sint-Jans ziekenhuis in Weert. Door een lekkage viel een deel van de stroom vanmorgen uit. De lekkage was precies bij de technische ruimte... waardoor de noodstroom ook niet gebruikt kan worden, zegt de brandweer. Een aantal schakelen en verdeelkasten die zijn nat zeker vochtig geworden. En we gaan kijken wat de gevolgen zijn voor het ziekenhuis. Op dit moment zijn de OK's niet meer in bedrijf. De polyklinieken zijn dicht, de mensen worden afgebeld. En het moeder-vrouw-kindcentrum eh, is ook niet meer actief op dit moment. Ambulances met patiënten rijden nu naar omliggende ziekenhuizen in Limburg. En dan nog even naar België, naar Nieuwmoer. Want de bewoners van dat dorpje, net over de grens... zijn helemaal in de ban van Rudy het rendier. Dat is een opblaasrendier en de hoofdrolspeler in een spel. De regels zijn simpel. Rudy staat ergens in een tuin in Nieuwmoer. Je moet hem zoeken en dan, zonder dat de bewoner het merkt, uit de tuin stelen. Rete spannend. Ja! Yes! Rudy! Ja, wie hem op 1 januari om 9 uur in zijn voortuin heeft staan, die wint de titel Rendierhouder van Nieuwmoer.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 ZFM. tells me you are the one. Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is written S E X.